Die eisten de vrijlating van oppositieleider Kurti, Die was gearresteerd omdat hij donderdag een traangasgranaat had laten afgaan in het parlement. Dat deed hij tijdens een debat over een akkoord dat moet leiden tot een betere integratie van de Servische minderheid in Kosovo. Later op de avond is de oppositieleider weer vrijgelaten. De Rooms-Katholieke Kerk erkent een groep van zo'n 250 slachtoffers van seksueel misbruik. Het gaat om mensen met geloofwaardige klachten, maar die niets kregen omdat er geen ondersteunend bewijs was. Ze krijgen nu toch een schadevergoeding. In juni werd al bekend dat er aan een compensatieregeling voor de groep werd gewerkt. 150 van hen hebben al via herziening, mediation of een schikking een vergoeding gekregen. De resterende groep van 100 slachtoffers krijgt nu ook een schadevergoeding. Dat kost de kerk bijna een miljoen euro. Minister Hennis Plasgaard is door het maanblad Opzij uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlandse vrouw van het jaar. Volgens de jury van het feministische blad dwingt Hennis binnen de gehele krijgsmacht van hoog tot laag gezag af. Hennis werd in 2012 de eerste vrouwelijke Nederlandse minister van Defensie. Slowakije heeft zich geplaatst voor het EK voetbal in Frankrijk. Het land won met 4-2 in en van Luxemburg en werd er met tweede in groep C achter Spanje en voor Oekraïne dat naar de play-offs gaat. In groep G heeft Rusland zich als tweede geplaatst door een tweede overwinning op Montenegro. Zweden gaat als derde naar de play-offs. En in groep E plaatste Slovenië zich voor de play-offs en boekte koploper Engeland zijn tiende overwinning op rij.